Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Grote zorgen over besmettelijke kinderziektes. Steeds meer ouders kiezen ervoor om hun kinderen niet meer in te laten enten... tegen bijvoorbeeld polio, kinkhoest en mazelen. Terwijl die ziektes hartstikke link zijn, vertelt deze kinderarts. Als je die infectie krijgt en je herstelt ervan... dan is dat mazelenvirus dusdanig handig dat het je afweer echt weer helemaal weghaalt, zodat je alle andere infecties ook weer gaat ontwikkelen. Vooral in de grote steden worden de laatste jaren veel minder prikken gezet. In sommige wijken in Den Haag wordt nog maar 6 op de 10 kinderen ingeënt. Het Israëlische leger heeft bij een luchtaanval op Gaza een voedselopslag van de VN geraakt. Vijf mensen zouden het niet hebben overleefd, onder wie een VN-medewerker. 22 anderen raakten gewond. De baas van de VN-organisatie voor Gaza zegt dat de aanvallen op zijn mensen en spullen dagelijkse kost zijn. Van alle gepakte drugsverdachten in Antwerpen komt de helft uit Nederland. Het Vlaamse OM zegt in NRC dat het vaak gaat om jongens van Surinaamse en Antilliaanse afkomst... die in jongere bendes zitten. Volgens de hoofdaanklager zitten zij nu met ons probleem opgescheept. En Pasen valt vroeg dit jaar en dus zijn camping zal volop bezig met het voorbereiden voor het kampeerseizoen... Bij deze boerderijcamping in Noord-Holland gaan ze de opening waarschijnlijk missen. Door alle regen van de laatste tijd is de grond nog te nat voor tentjes en caravans. Dus een opmerkelijke oproep van de eigenaar. Gewoon even niet boeken. Dan hoef je ook niemand teleur te stellen. En dan eh, krijg je ook geen scheve gezichten van... Eh, ja, maar ik had geboekt van ik kom. Weet je, dan kom je gewoon een hoop ellende met eh, sporen rijden in je veld... en mensen die met natte sokken... dan is het geen leuke vakantie ook. Kampeerders kunnen het best kort voor vertrek even bellen... om te checken of het droog genoeg is, zegt hij. En het weer nog een prima lentedag. Vanochtend best wat zon. Vanmiddag zijn er ook stapelwolken, maar het blijft wel droog. En is zacht, 15 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Het is geen razend drukke ochtendspits. Het is wel eh, file rijden op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Akersloot en Knoop het Velzen. 10 minuten vertraging. 5 minuten op de A22 beverwijk velsen Tussen Knoop Beverwijk en Knoop het IJmuiden.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 De VN verwacht deze week officieel hongersnood uit te roepen in Gaza. De afgelopen weken zijn er voedseldroppings geweest... en er is een schip met 200 ton voedsel onderweg... maar dat is volgens hulporganisaties onvoldoende. Informateur Putters komt vanmiddag met zijn eindverslag. Daarin staat dat de vier partijen PVV, VVD, NSC en BBB inhoudelijk verder kunnen praten. NOS-directeur Timmer greep volgens de Volkskrant niet in bij misstanden bij de Werelddruid Door toen hij daar directeur was. Hij had daar de leiding van 2014 tot 2018. Het weer. Veel zon vandaag bij 15 tot 19 graden. Alleen op de Wadden wordt het een paar graden frisser. gotten in too deep. For every piece of me that wants you, mm -mm, another piece backs away. flowers. Mm -mm.